Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. De Britse premier Theresa May heeft in een open brief om steun voor haar brexit-deal gevraagd. De brief is door verschillende Britse media gepubliceerd. May roept de voor- en tegenstanders op om samen te werken aan een nieuw Verenigd Koninkrijk buiten de EU. De premier ligt in eigen land al een tijdje onder vuur. Tegenstanders vinden de voorwaarden voor de uittreding niet ver genoeg gaan. Meerdere ministers stapten uit onvrede op... en ook binnen Mees eigen partij is harde kritiek op de afspraken. Later vandaag komen de Europese leiders in Brussel bijeen... om de Brexit-deal te ondertekenen. In Frankrijk zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen seksueel geweld. De organisatie noemt zichzelf Non-Toets, wat staat voor Wij Allemaal. De actievoerders willen dat overheden meer geld geven... om geweld tegen vrouwen te stoppen... Ook in andere Europese steden gingen mensen de straat op... maar daar waren de demonstraties fors kleiner. President Macron van Frankrijk heeft via Twitter fel uitgehaald... naar de demonstraties in gele hesjes. Die voeren al dagen actie tegen het verhogen van de accijnzen op brandstof. Macron noemt het een schande dat de betogers de politie hebben aangevallen. In Parijs raakten demonstranten slaags met de ME. 40 betogers zijn daarbij opgepakt. In Oeganda zijn zeker tien mensen verdronken in het Victoriameer... toen de boot waarop ze zaten omsloeg. Zo'n 40 opvarenden konden worden gered. Reddingswerkers zoeken in het wrak naar slachtoffers. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. Op het Victoriameer vergaan vaker schepen. Twee maanden geleden kwamen nog ruim 200 mensen om het leven...